Hartelijk welkom allemaal. We zijn weer bezig aan de laatste dag van maart en die duurt vandaag ook weer tot 24 uur, middernacht dus. En dat biedt de mogelijkheid om lekker lang naar deze Radio alleen Daverende Donderdag te luisteren. Maar zover zijn we nog niet. We hebben eerst nog twee uur donderslag tot bieruur. Of zoals ik altijd zeg, van thee tot bier. Ook vandaag heb ik weer tassen vol muziek en daaruit eh, ga ik vanmiddag weer een selectie maken. En ook vandaag de vaste rubrieken. Zoals jullie gewend zijn, straks natuurlijk Rob Ricard aan de telefoon. ik ga hem even vragen hoeveelste bijdrage het van hem is vandaag in deze 50ste donderslag. Om half drie komt Theo Fried voor de microfoon met weer een gloednieuwe blabla blog. En ik ben zeer benieuwd wat hij vandaag gaat vertellen. Zo, ik heb nu wel genoeg geouweneeld. We gaan muziek maken. Wat dacht je van Status Quo Rocking All Over The World? was weer de recht toe, recht aan rock'n'roll van Status Quo.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 69 and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. Traveling Wilburys met George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty en Jeff Lynne. Deze band ontstond in 1988 op initiatief van voormalig Beatle George Harrison. Dit is Radio 501. Is Radio Uh, tijdens deze vijftigste uitzending van Donderslag is het natuurlijk weer eventjes over tweeën. En dan gaan we altijd even praten met uh, Rob Ricard over zijn fabuleuze platenkeuze. En ik hoop dat hij nu ook weer een, leuke tip van de sluier hebt. En hij zit dan aan de andere kant. Eh, te wachten tot hij eh, kan losbranden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kijk, daar is hij. De luisteraars hoor je ook. Dus eh, ja, en iedereen die zit te trappelen nu bij de radio op uh, een tipje van de sluier. Nou, dan zal ik het kort houden. Dat was een beetje een rare zin wat ik nu zei. Maar goed, doet er verder niet toe. <laughs> ja. ja. iedereen wil het tipje van de sluier horen. Abraham, hè. Oh, eh, het is trouwens de vijftigste uitzending uh, dat bedoel ik. Eh, ah, uh, van Donderslag. En hoeveelste platenkeuze wordt dit? De 96 e 96ste? Ja. Zeker. waarmee alweer helder is dat ik de eerder was dan Donderslag. Ja, dat klopt. Ja, we hebben nog wat is Loos en Diesveld gehad en ja. Breek de Week en de Vrije Vrijdagshow. Dat bedoel ik. Nou, die nou, nou, daar zat ik niet in volgens mij. Volgens mij, nou, volgens mij wel. Wat is er Loos wel? Ja, klopt. Breek de Week ook. Breek de Week ook, ja. Ja. Vrij, vrijdag kan ik me niet herinneren. Maar goed, ik oh. kan me niet altijd alles herinneren. Dat eh, klopt, ja. Ik zal een, een, een tipje oplichten. Ja, Een tipje ja. opsluieren. Ja. Nou, het is eh, een van de oudste bands. Een van de oudste bands? Een van de oudste bands is het. Een van de oudste bands. Ja, ehm, in dezelfde, een van de oudste, een van de langst bestaande rockbands die nog in de huidige samenstelling spelen. Eh, er is niemand van overleden? Nou, ze zijn wel een keer gewisseld, maar van samenstelling. Ja. Maar ze hebben nu dan teruggerekend, spelen ze al uh, eh, 31 ehm, jaar, 41 eh, jaar in dezelfde samenstelling. 41 jaar. Ik, er schieten me een paar bands in het hoofd. dat is ehm, goed, dat is goed. Dat is, eh, je hebt bijvoorbeeld eh, de Who, die eh, spelen nog steeds. Alleen John, er zijn de drummer en de bassist is overleden, dat is jammer. Ja, dat is een heel klein beetje nog dan. Ja, maar ze spelen nog wel. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen, maar goed. Maar die zal het wel niet zijn. Cubine Blizzards natuurlijk, die is ook al eens een keer gewisseld. Maar die spelen ook al heel lang. Golden Earring heb je ook, dat is ook zo'n lange band. Ja, jij zegt natuurlijk ja of nee natuurlijk. Ik som wat dingen op. Waar komen ze vandaan? Uit Nederland of uh, nou, abroad? Meer meer maar, maar, je hebt ze wel genoemd. Ze zaten in het rijtje wat je opnoemde. Ze zaten in het rijtje wat ik opnoemde? Ja, dus nu heb je nog 25% kans. Aha. Nou, dat ga ik er nou niet, uh, niet prijsgeven. Nee, gaan we een plaatje draaien. Ik ga een plaatje draaien. Eh, een plaatje van lang geleden. Ik denk dat je dat wel eh, een, een, leuk plaatje vindt. Wat dacht je van L.A. Woman van de Doors? Ja, dat vind ik leuk. Ja, hè? Ja. Maar dan in de, hoe heet het, in de nieuwe versie. Oh, ja, die komt namelijk van, niet van Super Audio CD, maar van DVD Audio. En dat klinkt als volgt. Tot straks. Hoi. de Woman van de Doors. Dit keer een re-release op DVD Audio uit 2006. Deze uitvoering duurt 7 minuten. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Heel andere muziek komt van John Fogerty, de voormalige frontman van The Cream's Clearwater Revival.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 De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is van Johnny Tillotson en heet Poetry in Motion uit 1960. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion. Poetry in motion. could never move that way.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 Called you up, you were not at home. so I could think more clearly. Then the fire cleared from my mind. Had a mother lover left behind. Felt the pain, felt the strain, felt the rain. Hang with surround. just imagine needed. it's a long way home. Maybe it's a long way home. Had to find my old friend. I found out he at the end. I thought I'd cry, but I just sighed and scratched his name from the phone book. Thought real hard about getting down. time. Made my way to the city square. Naked children were everywhere. Felt the pain, felt the strain, felt the rain and it's a long soul and not arrest me. Pay the tax on the sin. He looked at me, smiled at him. Felt the pain, felt the strain, felt the wind. and it's a long way there. When you don't know where you're going, it's a long way. It's a long way home. Baby, it's a long way home. It's a long way home. It's a long way home. It's a long way home. en dat is een verbastering van Pop Chubby. Eh, dat zowel als een erectie betekent. Eh, Popa Chubby speelde Long Way Home van het album One Billion Broken Guitars. Dit is Radio 501. Is Radio Morgen is het 1 april en vanwege de nieuwe maand die morgen begint... komt er nu een blablablog blog met het maandoverzicht van april 2010... Een terugblik op de gebeurtenissen van de maand april 2010 gezien door de ogen van Theo Verriet. Dit is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, hemel! De BlaBla-blog van Theo Verriet. April 2010. In april lag de wereld heel eventjes stil door een aswolk van de vulkaan sorry, even opnieuw. ja ei, nee, Jalla Je Kul. Ja, zeg het zo goed? Ei, ei, nee. jaf, Ja. <clears throat> Sorry. normaal ben ik hier best goed in. Uh, dus Ejaf Jalla. Ei, nee. la, Jalla Ei, jaf, La. El. El. Bah. Lafjadeuke in IJsland. Vliegtuigmaatschappijen durfden hun toestellen het luchtruim niet meer in te sturen, met als gevolg dat alle grote Europese luchthavens dagenlang gesloten waren. Duizenden reizigers zochten alternatief vervoer of hingen lamlendig rond op de luchthavens. Na een volle week was de economische schade dermate hoog opgelopen dat langer veilig doen uitgesloten was. En dus werd er weer gewoon gevlogen. Het schijnt ook iets met de wind te maken te hebben gehad, al geloof ik dat voor geen stuiver. April 2010. Koninginnedag 2010 verliep zoals het hoort. Er waren iets meer mensen in Amsterdam gekomen en dat kwam goed uit, want de vuilophalers staken. Dus dat zet extra zoden aan de dijk. Amsterdam verandert voor een dag in een puinhoop. En de dag erna werken we allemaal over om de bende op te ruimen. Ik begrijp dat staken niet zo heel erg goed, geloof ik. En toen zat april er alweer op. Het was echt een maand van niks. As zijt gij en tot as zult gij keren zoiets. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. ik heb maar voor zes. Maar mijn schooltijd was een blamage. En vooral tijdens de Franse les. Want die was meestal een ravage. Onze leraar die te gek. Op den duur zag hij het niet meer zitten. Want als hij al zijn best stond te doen, zat de helft van de klas weer te pieten. Vous permettez, monsieur, mag ik eventjes wat vragen? Is een surke een garage? Is Franse kerst fromage? Vous permettez, monsieur, zijn gordijnen vitrage? Is mijn studie een blamage? Ik ga wel werken op montage. Op de laatste dag voor het examen hadden wij nog steeds niks geleerd. Wisten wij van toeten en blazen, maar de uitspraak klonk niet verkeerd. Die een dag zaten wij flink te zweten. Nou ik het weet, zal ik het nooit meer vergeten. Het is eigenlijk een trucage, alles eindigt meestal op aarzen vous permettez, monsieur, mag ik eventjes wat vragen? Is een zuurke een garage? Is Franse kaas fromage? Vous permettez, monsieur, er zijn gordijnen vitrage. Is mijn studie een blamage? Ik ga wel werken op montage. eventjes dus wat vragen. Is een schurke een garage? Is Franse kerst fromage? En vous permettez, monsieur, er zijn gordijnen vitrage. Is mijn studie een blamage? Ik hou al werken op montage. Of andere I used to be wound up, nervous and tense. I always had my foot on the gas. Almost burned out by 21. My life was pushing by so fast. But people you know that a life of speed, it never really goes nowhere. It's those subtle moves and easy grooves that's still gonna get you there. They call it soul. strike out with all the ladies. I guess I pushed him much too hard. I wanted so to impress that I just never guessed my love was in such low regard. But a real fine girl, she's a friend of mine, and I love her to this day. She calmed me down turned me around. She showed me there's a better way. She got me so cruising. She got me so. take it easy and try to concentrate. De Bill Kirsten met Soul en en voor Bertus Stijgenpijp met Frans Les. is all that I deserve. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much, and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you. too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you lead me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. Onze huisband ontbrak vandaag niet de Beatles. Zij speelde You Like Me Too Much van het album Help uit het jaar 1965.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 I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it never felt so smooth, like it was lined with milk. Now all I've got is this sour taste, like I've lost something. I didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it was black. I found out it was blue. Now I'm seeing things that only dead men. back in time on the sounds of the nation. de Radio 501 Flashback. De Radio 501 Flashback komt vandaag uit 1982. Het is van de Little River Band en heet Help is on its way. Don't you forget we will take care of you. It don't matter what you do. Form a duet, let him sing melody. You provide the harmony. Dat was de Little River Band. En we gaan nu luisteren naar ILO, Electric Light Orchestra, met het nummer Lonesome Lullaby. Let goed op de introakkoorden, want hierna komt de plaat voor je hoofd. En als je daar goed naar luistert, lijkt het of ze rechtstreeks afgeleiden hebben eh, van de beginakkoorden van ILO. was shot in the dark. Shot in the dark. You showed yourself in your truest light. Truest light. You saved yourself by saving nobody else. You must have cringed when sitting. is deze week een geweldig lekkere plaat van Dana Fuchs en heet Love to Bag.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 Maar nu het lente is, mogen ze weer lekker naar buiten. En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Ik heb zand onder mijn avond. ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. Hetty Heiting namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing. Oké jongens, houd het hoofd koel, maar niet te koel en luister. Veel bedrijven gebruiken koel- en vriesmeubels die te koud staan afgesteld. Daar valt keiharde winst te behalen. Elke graad te koud kost geld. Controleer de koeling. Hoe? Ga naar energiecentrum.nl. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Als je kookt met een schort, verklein je het risico op vieze kleren. Je weet niet zeker dat je geen vlekken krijgt door onverwacht spetterende saus, maar je doet je best om het te voorkomen.